Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal openstaande vacatures is de kwart miljoen gepasseerd, meldt het CBS. En daarmee is het record van 2007 gebroken. In het tweede kwartaal nam het aantal vacatures toe met 16.000. Vooral in de handel en de horeca is veel vraag naar personeel. Werkgevers proberen personeel langer vast te houden. Steeds meer mensen krijgen een vast contract. De dienst die de koninklijke familie beveiligt heeft tekort aan personeel. Bij de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, DKDB, komen daarom tijdelijk mensen zonder politieopleiding. De politieacademie krijgt ervoor extra mogelijkheden om mensen te werven voor de DKDB. Iemand die is aangenomen moet op termijn wel alsnog de politieopleiding doen. De rechtspraak moet meer een afspiegeling zijn van de samenleving, vindt D66. Tweede Kamerlid Groothuizen pleit daarom in het AD voor meer rechters met een migratieachtergrond. Hij zegt in de krant dat 12% van de Nederlanders een migratieachtergrond heeft, maar in de rechtspraak is het maar 2%. Het D66-Kamerlid noemt dat onbestaanbaar. Reisbureaus melden een mindere vraag naar buitenlandse vakanties in de zomer. Volgens organisatie ANVR zijn mensen die laat boeken in Nederland blijven hangen. En dat komt door het warme weer. In juli waren er 8% minder boekingen vergeleken met vorig jaar. In juni ruim 5%. Vooral vakanties naar Spanje werden minder geboekt. Het aantal binnenlandse vakantiegangers nam in juni en juli juist toe. De Australische aartsbisschop die kindermisbruik verzweeg hoeft niet de gevangenis in. Vanwege zijn slechte gezondheid mag hij zijn gevangenisstraf van één jaar thuis uitzitten. De 67-jarige Philip Wilson is de hoogst geplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk... die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik. Vorige maand werd hij veroordeeld. Het weer, eerst nog een enkele bui, later meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden.